Moutscheurs met het NOS Journaal. Bol.com is gestopt met de verkoop van patronen voor slagroomspuiten. Volgens NH Nieuws doet de webwinkel dit omdat steeds meer tieners de patronen gebruiken als lachgas. Deskundigen maken zich daar zorgen over. Een arts waarschuwde kort geleden dat extreem gebruik ernstige schade aan het ruggenmerg kan veroorzaken. De overheid wil het voor minderjarigen moeilijker maken om lachgaspatronen aan te schaffen. De Olympische afdaling bij de mannen gaat niet door. Het skionderdeel zou rond deze tijd beginnen, maar is uitgesteld vanwege de harde wind. Er zijn windvlagen voorspeld van zeker 70 km per uur. En daardoor zouden de skiers op de piste in de problemen kunnen komen. Ook is het volgens de organisatie onverantwoord om met de gondels de berg op te gaan. De afdaling is daarom verzet naar donderdag. Terreurgroep Boko Haram heeft in Nigeria 13 gijzelaars vrijgelaten. 10 vrouwen en 3 docenten van een universiteit. Het Rode Kruis heeft bemiddeld bij de vrijlating. Boko Haram streeft naar een streng islamitische staat. De terreurgroep heeft naar schatting 20.000 mensen vermoord in Nigeria... en buurlanden Tjaad, Niger en Cameroen. Door het aanhoudende geweld zijn zo'n 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Een van de kopstukken van motorbende Satudara is opnieuw opgepakt in Oostenrijk. Michel B. werd daar vorige week vrijdag ook al gearresteerd... maar kwam na een paar dagen weer vrij na betaling van 30.000 euro borg. Tot ergernis van Nederland. Na een nieuw aanhoudingsbevel is hij nu weer opgepakt. Michel B. stond al maanden op een opsporingslijst en was maandenlang voortvluchtig. Het weer vanuit het westen regen, het gaat stevig waaien. In de oostelijke helft van het land kan ook natte sneeuw vallen en daar kan het plaatselijk glad worden.